Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dodental van de brand in zeven woontorens in Hongkong is opgelopen tot 94. Hoeveel mensen er nog worden vermist is onduidelijk. De brand is inmiddels bijna helemaal geblust. De rookwolken zijn weg. Het vuur verspreidde zich woensdag razendsnel via bamboe-bouwstijgers. Drie medewerkers van het bedrijf dat de stijgers had geplaatst zijn gearresteerd. In de Tweede Kamer is irritatie ontstaan over het vrijmaken van extra geld voor Oekraïne. Het demissionaire kabinet wil pas in het voorjaar bekijken hoe er 2 miljard euro extra vrijgemaakt kan worden. De meerderheid van de Kamer wil dat er nu duidelijkheid over komt. Premier Schoof bleef benadrukken dat Nederland al veel doet. Die opstelling schoot bij sommige partijen in het verkeerde keelgat. CDA-kamerlid Boswijk verweet Schoof een boekhoudersmentaliteit. Een transportbedrijf uit Staphorst heeft een boete van een ton gekregen... vanwege de dood van een chauffeur ruim drie jaar geleden. De man had 23 koeien en een stier naar een slachterij in Tilburg vervoerd... en werd bij het uitladen door de stier aangevallen en op de horens genomen. De rechter oordeelde dat het transportbedrijf geen veiligheidsregels had opgesteld... en dat het hek waarachter de chauffeur had moeten staan, maar waar die niet stond, niet veilig genoeg was. Van de opgelegde boete van 100.000 euro is een kwart voorwaardelijk. De Britse zangeres Olivia Dean heeft voor elkaar gekregen dat Ticketmaster woekerprijzen compenseert. Ze had zich op Instagram erover beklaagd dat kaartjes voor haar tour door Noord-Amerika voor torenhoge prijzen worden doorverkocht op Ticketmaster. Het bedrijf heeft nu bepaald dat dat voor deze tour van Olivia Dean niet meer mag. Kopers die meer dan de reguliere prijs hebben betaald krijgen van Ticketmaster het prijsverschil vergoed.